Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De SP noemt de verkiezing van een gerailleerd partijlid... tot voorzitter van jonge organisatie Rood een onwenselijke situatie. Het gaat om Olaf Kemering. Hij kreeg driekwart van de stemmen bij een bestuursverkiezing. Onlangs werd hij met vijf anderen uit de partij gezet... vanwege lidmaatschap van andere politieke partijen... het Communistisch Platform en het Marxistisch Forum... De partijtop noemde de zes geradicaliseerde communisten die de partij zouden willen overnemen. De leden zelf spreken van een heksenjacht. Bij demonstraties in Wit-Rusland zijn volgens de mensenrechtenorganisatie zo'n 300 mensen gearresteerd. Dat ging in veel gevallen gepaard met politiegeweld. Sinds eind augustus wordt er bijna dagelijks gedemonstreerd tegen president Lukashenko. Die claimt dat hij de presidentsverkiezingen heeft gewonnen, maar algemeen wordt aangenomen dat er gefraudeerd is. De afgelopen maanden zijn in totaal meer dan 19.000 betogers aangehouden. In het Drentse Exlo is een schaap mishandeld met een mes. Het dier is doodgegaan in de wei en werd daar gevonden door vrijwilligers van de stichting van de schaapskudde. Volgens hen heeft de dader de ogen van het schaap uitgestoken. De andere dieren zijn niet aangevallen. Wel zijn er hekken rond hooibalen in plastic weggehaald. Mogelijk met de bedoeling dat de schapen door het plastic zouden eten om bij het hooi te komen. In Groot-Brittannië zijn dit weekend tientallen mensen gearresteerd... bij protesten tegen de lockdownmaatregelen van de regering. Daardoor mogen Britten alleen nog een huis verlaten... als ze daar een dringende reden voor hebben. Ook zijn alle niet noodzakelijke winkels gesloten. De meeste aanhoudingen waren in Liverpool. Het weer, op steeds meer plaatsen opklaringen.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 That you're better off numb and not feeling. But there's a sky if you jump through the ceiling. Oh. talk me out of this life institution. No, trying my best, buddy, I'm just a human. echo, voices raised in anger.